met het NOS Journaal. In Beek en Donk bij Helmond is een automobilist een woning binnengereden. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Voor hem werd een traumahelikopter opgeroepen. Op foto's is te zien dat een groot deel van de voorgevel van het huis is weggeslagen. De bewoners bleven ongedeerd, maar mogen niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Volgens een fotograaf ter plaatse is in de auto een cilinder met lachgas gevonden. De autoriteiten in Texas hebben het aantal mensen dat sinds de overstromingen wordt vermist flink naar beneden bijgesteld. Waar eerder rekening werd gehouden met 170 vermiste personen... gaan ze nu uit van 101 vermisten. Het is niet duidelijk waardoor het getal zoveel kleiner is geworden. Wel zei een lokale bestuurder dat er onder meer onduidelijkheid is... over het aantal toeristen op het moment van de overstromingen. De zoektocht naar de slachtoffers wordt intussen gehinderd... doordat er opnieuw regen wordt verwacht in de Amerikaanse staat. Het dodental staat nu op 131. De Spaanse politie heeft drie mannen aangehouden vanwege betrokkenheid bij de mishandeling van een 68-jarige man in de stad Torre Pacheco. Twee van hen werden opgepakt omdat ze niet zouden hebben ingegrepen toen de derde het slachtoffer aanviel. De man werd op straat aangevallen en verklaarde dat de daders van Noord-Afrikaanse afkomst waren. Dat leidde tot rellen tussen rechtsextremisten en mensen met een migratieachtergrond. Voor betrokkenheid bij de rellen zijn zeven verdachten aangehouden. In Vianen is een 39-jarige man opgepakt vanwege opruiing en het bedreigen van een wethouder. Hij kwam in beeld in de aanloop naar een bijeenkomst over het opvangen van 338 asielzoekers.